Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er mag weer geknuffeld worden. Vanaf volgende week zaterdag worden er weer een hoop coronamaatregelen versoepeld. Concertzalen mogen weer wat voller en schoolklassen hoeven niet meer naar huis bij één besmetting. Demissionair premier Rutte vindt het vooral fijn dat de anderhalve meter regel de prullenbak ingaat. Juist in een tijd waarin veel mensen verdriet hadden, moesten we afstand houden. En iemand opbeuren of troosten op anderhalve meter, dat past gewoon niet bij elkaar. Daarom ben ik blij dat we vandaag kunnen aankondigen dat we per zaterdag 25 september... die anderhalve meter afstand als verplichting overal kunnen afschaffen. Nou, er komt wel iets anders voor in de plaats. Vanaf de 25e moet je bijvoorbeeld in de kroeg of in restaurants een coronapas laten zien om naar binnen te mogen. In opsporing verzocht is stilgestaan bij de zaak van Carlo Heuvelman uit Waddingsveen. Hij werd deze zomer tijdens het uitgaan op Mallorca zo zwaar mishandeld dat hij overleed. De politie roept getuigen op om beelden te delen. Denk alsjeblieft niet, oh die politie die heeft mijn beelden al lang... of ik heb het gedeeld via social media. Misschien denken mensen wel het is te wazig of het beweegt te veel. Stuur gewoon alles door, dan kunnen wij er naar kijken. Inmiddels zitten er zes jongens uit Hilversum vast... die iets met de dood van Carlo te maken zouden hebben. De politie heeft al ruim 50 getuigen gesproken... maar nog niet iedereen heeft zich gemeld. De vader van Carlo Heuvelman deed daarom een oproep. Het is geen snitje. We hebben het hier niet over winkeldiefstal. We hebben het hier over iets e- super ernstigs. Stap over die angst, over die schroom heen... en help ons om de daders eh, gestraft te krijgen. En dan nog iets heel anders. Het was vanmiddag dringen geblazen bij de hekken rond de luchthaven van Oostende in België. Voetbalfans probeerden een glimp op te vangen van de sterren van Paris Saint-Germain... die daar landen voor de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge. Deze man kwam speciaal voor Lionel Messi. Ja, dat is gewoon een voetbalwonder. Hè. Als je dat beziet, ja, tactisch sterk, eh, technisch enorm, enorm ja, Argentijnse wereldster, ja. De wedstrijd is trouwens morgen.